kon de brandweer lange tijd niet naar binnen. Het weer, bewolkt en regenachtig, het is zo'n 7 graden. Overdag is het bewolkt en droog, later weer buien en een stevige zuidwestenwind. Het wordt dan een graad of 11. Morgen en overmorgen bewolkt en iets zachter.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 Wilders beschouwt het kabinet Rutte als het licht aan het einde van de tunnel. Hij wil dat de grondwet zo wordt veranderd dat de koningin niet langer deel uitmaakt van de regering. De Klare Taalprijs gaat dit jaar naar SP-leider Roemer. De prijs voor de politicus die zijn boodschappen duidelijkst over het voetlicht brengt... wordt elk jaar uitgereikt door de Nationale Jeugdraad. Roemer heeft humor, verzandt niet in jargon en draait nooit om de hete brei heen, zegt de jury. De Zwetsprijs gaat naar VVD-fractieleider Stef Blok. Volgens de jury heeft hij een voorliefde voor afkortingen, oudbollige uitdrukkingen en ontwijkende antwoorden. In een slachterij in Groenlo zijn gisteravond bij een bedrijfsongeval een dode en drie gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. Wel staat vast dat de vier in de slachterij onwel zijn geworden. De drie gewonden zijn met ademhalingsproblemen en onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. In het gebouw van de vleesgroothandel Vion in Groenlo waren nog 15 mensen aan het werk, die zijn elders opgevangen. De brandweer in Haarlem heeft het vuur in een ondergrondse parkeergarage in het centrum onder controle. wordt nog wel nageblust. Door de hitte was er volgens de brandweer instortingsgevaar. Of dat nu is geweken is nog onduidelijk. Twee theaters en verschillende horeca